Ze zijn woedend omdat de hulpverlening voor de slachtoffers van de overstromingen gebrekkig is. Hulpverleners zeggen dat de situatie in Pakistan in hoog tempo verslechtert. Mensen gaan dood door voedseltekort en hebben dringend schoon water nodig en sanitair. De hulpverlening verloopt moeizaam omdat bruggen en wegen zijn weggespoeld. Op Giro 555 is ruim 1 miljoen euro binnengekomen voor Pakistan. De samenwerkende hulporganisaties zijn tevreden met de opbrengst tot nu toe. De actie voor de aardbeving in Haiti bracht na drie dagen ongeveer hetzelfde bedrag op. Er is volgens de SHO nog wel veel geld nodig voor de slachtoffers van de overstromingen. De autoriteiten van de Duitse deelstaat Sachsen hebben opnieuw een hoogwateralarm afgegeven. Ze vrezen voor overstromingen na veel regen vanochtend. Vorige week werd in het gebied grote schade aangericht door overstromingen. De Nederlandse marine heeft weer succes geboekt in de strijd tegen piraterij voor de kust van Somalië. Het fregat De Zeven Provinciën heeft samen met een Japanse marinehelikopter een aanval verijdeld. Ze reageerden op een noodoproep van een tanker in de Golf van Aden. Piraten waren op weg naar die tanker, maar sloegen op de vlucht toen de Japanse marinehelikopter verscheen. De piraten konden uiteindelijk door het Nederlandse vergat worden onderschept. Vitesse krijgt een nieuwe eigenaar. De voetbalclub uit Arnhem is overgenomen door Merab Jordania, een investeerder uit Georgië. Hij heeft voor een onbekend bedrag alle aandelen van Vitesse gekocht. Het is voor het eerst dat een Nederlandse voetbalclub in buitenlandse handen komt. Hoeveel geld de Georgiër in het noodlijdende Vitesse gaat investeren is niet bekend. De eredivisieclub heeft een miljoenenschuld. Het weer bewolkt en enkele buien, in het oosten ook met onweer. Temperatuur uiteenlopend van 19 graden in het zuidwesten tot 23 graden in het oosten van het land. Ook morgen bewolkt en af en toe een bui. Het wordt morgen ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.